Amber met het NOS-journaal. Bij een brand in een seniorenflat in de Nijmeegse wijk Neerbos-Oost... zijn vijf mensen zwaar gewond geraakt. In totaal zijn er volgens de hulpdiensten ongeveer 40 gewonden. 30 mensen hebben rook ingeademd en vier mensen zijn licht gewond geraakt. De brandweer meldde eerder dat het dak ook deels was ingestort, maar nu blijkt dat er alleen een airco naar beneden was gevallen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er verder is. De brand lijkt te zijn begonnen in een cafetaria vlakbij de ingang van de flat. De bewoners zijn geëvacueerd met een hoogwerker. De oorzaak van de brand in Nijmegen is nog onbekend. De TBS'er die gisteren in Limburg ontsnapte tijdens begeleid verlof is aangehouden. Hij is teruggebracht naar de kliniek de Royse Wissel. De man van 52 werd opgepakt na een tip via Burgernet. Het is niet duidelijk waar hij is aangehouden. De politie heeft onder meer met een helikopter naar hem gezocht. In het noorden van Zwitserland zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond kwart voor zeven bij het station van Rafs. Volgens Zwitserse media zijn er zeker vijf gewonden, van wie één ernstig. Zeker vijf wagons zouden zijn ontspoord. De oorzaak is nog onbekend. Bij Kruiningen in Zeeland is een schip tegen de Vlakenbrug gevaren. Daardoor is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk over de brug. Tussen station Goes en Kruiningen-Ierseke worden bussen ingezet. Het schip voer in het kanaal door Zuid-Beveland tegen de kant... en zit nu vast onder de Vlakenbrug. Een opvarende is gewond geraakt. Rijkswaterstaat probeert het schip los te maken. Het is niet duidelijk of de brug is beschadigd. Het weer, het is bewolkt met af en toe wat regen. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig bij zo'n 8 graden. Morgen winters weer met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt dan ook wat frisser, maximaal 6 graden. Zondag langer droog bij een graad of 7. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Muiden-Oost, 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.